Kijkers met het NOS Journaal. De eerste sneeuwbuien trekken momenteel vanaf zee over land. Het KNMI heeft vanaf 6 uur code oranje afgekondigd... omdat het vanochtend daardoor opnieuw glad kan zijn op de weg. Rijkswaterstaat had daarom gisteren ook opgeroepen... om vandaag zoveel mogelijk thuis te werken. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan vanwege het weer ook geen bussen de weg op. En ook rijden er vandaag minder treinen... omdat de NS een speciale winterdienstregeling rijdt. Schiphol heeft uit voorzorg al 800 vluchten geschrapt... Dat is twee derde van het normale aantal. Het zijn vooral vluchten binnen Europa. Honderden mensen brengen op de luchthaven ook de nacht door... omdat ze niet in een hotel terecht konden... nadat gisteren hun vlucht niet doorging. In de terminal staan voor hen veldbedden. De protesten in Iran breiden zich steeds meer uit. Volgens de BBC zijn inmiddels in zeker 17 van de 31 provincies in het land mensen de straat op gegaan. Eerst uit frustratie tegen de gestegen prijzen in Iran maar inmiddels ook tegen het gebrek aan politieke vrijheid en vrouwenrechten. De demonstranten eisen dat de geestelijk leiders van Iran vertrekken. Het is de grootste protestgolf in het land sinds 2022. Omdat er geen vrije pers is in Iran... komen er weinig beelden en cijfers over de demonstraties naar buiten. In meerdere gemeenten is het strooisout bijna op. Bijvoorbeeld in Heilo, Bergen en Leiden-Dorp. Daardoor kan daar alleen op, op de belangrijkste wegen gestrooid worden... of wordt het strooisout gemengd met zand. Het weer vanuit het westen trekken momenteel de bij over het land. Met temperaturen rond het vriespunt.